Uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Spaanse voetbalbondvoorzitter Rubiales zal zich juridisch verdedigen... tegen zijn schorsing door de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij zegt de FIFA volledig te vertrouwen. De FIFA heeft Rubiales voor 90 dagen geschorst... vanwege de commotie die ontstond... nadat de voorzitter een speler van het nationale team vol op haar mond kuste... De FIFA-tuchtcommissie doet nu onderzoek. Rubiales mag tot die tijd geen functie op nationaal en internationaal niveau in het voetbal uitoefenen. Rubiales weigert te vertrekken en de Spaanse bond zelf lijkt ook niet van plan te zijn om hem aan de kant te zetten. Het buurtschap Zuidzijde bij Nieuw-Beierland heeft vandaag het vrachtwagenongeval herdacht... waarbij vorig jaar zeven mensen om het leven kwamen. Een Spaanse chauffeur reed met zijn truck van een dijk in op een barbecue met tientallen aanwezigen. Er werd een herdenkingsbank onthuld. En zijn samengekomen mensen hielden ook een minuut stilte. Veel chauffeurs van Reis, dat is een regionaal vervoersbedrijf met elektrische bussen... hebben pijn aan hun schouders, nek, billen en ellebogen. Een kwart van de chauffeurs gebruikt daarom medicatie. Dat blijkt uit een enquête van de vakbonden FNV en CNV... waar Omroep Gelderland over schrijft. De bussen trekken naar rechts, waardoor chauffeurs naar links moeten tegensturen. En dat levert pijnklachten op. Reis rijdt in het noorden van de Veluwe, delen van Overijssel en Flevoland. Het is een van de grotere regionale vervoerders in Nederland.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 Omdat ik jou dan wilde vangen, maar dat niet kon. Ik wou wel ik heb niets om te verdeden. hoofdletter van Zon, samen in het heden Eigenlijk niet veranderd Voelt weer precies zoals het was Jij hebt nog steeds die mooie ogen En je stem die klinkt nog net als toen Ik heb jou echt meer dan gemogen Er is geen woord van gelogen Oh, je krijgt van mij een snoer We gaan na een lange tijd weer Maar je was toen al mijn stille liefde Echt een onvergetelijk gevoel Oh, ik wist nog dat ik je die brief schreef Ja, je was toen altijd al mijn doel this ons moment.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 Mijn herinnering kan laat me hopen en verlangen naar warmte. Van jouw dromen, dat maakt me al blij. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij brengt de warmte in mijn leven. Kon dat woorden aan zijn vergeven. Zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de zon Jij geeft mijn hart weer duizend kleuren. Ik laat alles maar gebeuren, want mijn grootste geluk ben jij. Zonder jou kan mijn wereld niet draaien, want de liefde is waar we voor gaan. Zal je altijd van mij blijven houden? en de reden zijn van mijn bestaan. Mijn gevoelens, je weet ze te vinden. Ja, jij hebt voor mij alle tijd. In gedachten zijn wij altijd samen. Want jouw liefde wil ik nooit meer kwijt. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij brengt de warmte in Als aan vergeven, zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de zon in mijn bestaan, jij geeft mijn hart weer duizend kleuren. Ik laat alles maar gebeuren, want mijn grootste geluk ben jij. Als je wilt blijf dan bij mij. Jij weet toch dat ik zonder jou niet leven kan. Alsjeblieft, ga nooit meer bij mij vandaan. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij brengt de warmte in mijn leven. Omdat voor Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij geeft mijn hart weer duizend kleuren. Ik laat alles maar gebeuren. Want mijn grootste geluk ben jij. Lo ves así. Este ritmo no puedo seguir. Yo no sé qué más hacer. Porque no quiero endulzarme el oído. Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo.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 Ik pak de telefoon de zomer is jouw keuze ZFM. Een uur lijkt wel een dag maar lach die ik altijd zag. Ging zo goed tussen jou en mij. Oh, was dit toch een droom? schrapen heel. Er is iets wat ik je moet zeggen. Oh, er is iets wat ik je moet zeggen. Ik moet je dit bekennen, ik wil je graag verwennen. Blijf jij vanavond hier bij mij. Ik wil je alles geven, met jou iets moois beleven verre reis naar het geluk. Die reis vol avonturen, nog van mij eeuwig duren, zolang je maar naast mij blijft staan. Ik weet het echt heel zeker, voor mij ben jij de ware vrouw. Ik kan niet anders wachten, mijn leven delen ik met jou. ik me aan en stond te blozen. Nog nooit had iemand zoiets moois gezegd. Dat was voor jou wel even wennen. Want je gevoel was platgelegd. Oh, Je was voorheen ook veel bedrogen. Je ex ging er met een vriendin doen beloof je, het wordt anders met mij. Het met mij. Ik moet je dit bekennen, ik wil je graag verwennen. Blijf jij vanavond hier bij mij. Ik wil je alles geven, met jou iets moois beleven. Een verre reis naar het geluk. avonturen mag van mij eeuwig duren, zolang je maar naast mij blijft staan.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 Take a picture of my figure. Catch a glimmer. Allow me to remind you, baby. I'm the to your car, baby. If you lose me, then baby, good luck. I'm the king to your checkmate. Still yours, though, baby, you've won. I'm the bubbles like you're holding your cup I'm the keys to your car, babe Whoa, know that you need me vertelt de waarheid tegen mij. Jij kan niet liegen of bedriegen tegen mij. Want jouw ogen vertellen alles tegen mij. Jouw ogen, kunnen de mens haast niet bedriegen. Want ogen Spreken de waarheid van je ziel. Al zeggen mensen soms meer dan duizend woorden. Een paar ogen vertel je tot soms wel meer. Jij kan niet liegen overkomen. Word met liefde door jou ingevuld. Koop wil mijn leven. Die is de liefde. Waardoor het duister niet bestaat en geen wolken, dat doet jouw liefde. Zelfs in de nacht straalt er een Dat is die lach op jouw gezicht, op jouw gezicht. Zoveel liefde, dat geef je mij al die jaren lang.